Sterker nog, gisteravond waren er mensen die na de aanslag niet meteen weggingen. Mensen die zelf niet gewond waren. Waar het kan, blijven mensen zich melden. Ondanks waarschuwingen voor mogelijk nog meer aanslagen. De mensen willen zo graag weg en ze weten vandaag of morgen is onze laatste kans dat ze dit risico nemen. Volgens Amerika stapten er de afgelopen 24 uur nog zo'n 13.000 mensen aan boord van een vliegtuig. Vanavond kwam het laatste Nederlandse vliegtuig aan op Eindhoven Airport. Aan boord zaten diplomaten en militairen die hielpen bij de evacuaties. Speelgoed, luiers, verlengsnoeren en opladers social media gaan berichten rond om deze spullen in te zamelen voor de Afghaanse mensen die naar ons land zijn geëvacueerd. Het idee dat je in zo'n vrachtvliegtuig gaat met alleen een plastic tasje en misschien wel je kind aan je hand, dat lijkt me echt verschrikkelijk. En dus zijn er inzamelpunten opgezet, ook bij de kringloop in Zeist in Utrecht. Het is er druk met mensen die spullen komen doneren. En dat doet de organisatie goed. Het geeft vooral hoop en ook trots. Trots dat jonge mensen, oude mensen, kinderen het gewoon maar doen. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Dat geeft hoop. De provincie Overijssel trekt een miljoen euro uit om overlast door asielzoekers in de trein tegen te gaan. Het gaat om uitgeprocedeerde bewoners van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Die nemen vaak de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle. Een deel zorgt regelmatig voor overlast. Het gaat van zwartrijden en vandalisme tot het bespugen en belagen van treinpersoneel. Met het geld worden extra teams ingezet die het treinpersoneel te hulp kunnen schieten als dat nodig is. Na drie dagen zit het boybandavontuur voor de Chinese Panda Boys er alweer op. De managers hebben de stekker eruit getrokken na een storm van kritiek over de leeftijd van de bandleden. De jongste is 7, het oudste bandlid pas 11. En dan nog het weer. Morgen vallen in de ochtend wat buien, in de middag wat zon en het is zo'n 20 graden.